uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De PvdA komt met een wetsvoorstel voor een landelijke belasting voor grote techbedrijven. Die betalen in Nederland weinig tot geen belasting. In het voorstel moeten Netflix en Spotify belasting gaan betalen... over het amendementsgeld dat ze in Nederland ophalen. Google zou belasting moeten gaan betalen over advertentieinkomsten. Het ministerie van Financiën verwacht dat de nieuwe belasting jaarlijks 200 miljoen euro kan opleveren. Veel partijen in de Tweede Kamer zien zo'n heffing voor techreuzen wel zitten. Op de A73 in de buurt van Venray onderzoekt de politie een verongelukte auto. Het onderzoek richt zich op stoffen die in de auto zijn gevonden. Om wat voor een stof het gaat is niet duidelijk. De auto was met hoge snelheid een politiewagen voorbijgereden... en belandde daarna in de vangrail. Twee mensen raakten gewond. De politie heeft de inzittenden opgepakt. De snelweg richting Nijmegen is afgesloten. De Russische president Poetin en de Noord-Koreaanse leider Kim zijn begonnen aan hun top in Vladivostok. Voor aanvang schudden ze elkaar de hand en spraken ze kort de media toe. Poetin zei dat er onder meer wordt gesproken over de handel tussen beide landen. Volgens diplomaat is het Kim vooral te doen om economische hulp van de Russen. Ook het Noord-Koreaanse kernprogramma zal de revue passeren. Poetin en Kim spreken elkaar eerst één op één. Daarna sluiten hoge ambtenaren van beide landen zich aan. Er moet een verbod komen op nachtvluchten op Schiphol, vindt D66. De regeringspartij wil dat Nederland een voorbeeld neemt aan omliggende landen. Nu zijn er op Schiphol jaarlijks 20.000 nachtvluchten... en dat zijn meer dan de vliegvelden van Parijs, Londen en Frankfurt samen hebben. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de luchtvaart en ook over dit D66-plan. Het weer vanochtend eerst nog even zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. En vanmiddag en vanavond trekken enkele buien over het land. Er staat een vrij stevige zuidenwind en het wordt 17 tot 21 graden.